Tot aan 5 uur hoor je ze hier op CFM Zandvoort, 20e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. De 13e aflevering op deze vrijdag 2 april 2010. De lijstje deze week bestaat uit 14 eh, stijgers, 4 zittenblijvers, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook eh, twee platen ruimte hebben moeten maken in de lijst. Na 17 weken doet dat John Mayer 6 En Robbie Williams, You Know Me, na 12 weken houdt hij het ook voorgezien bij de beste 40 van Europa. Het beste doet deze week Mac en Dino It. Feels Like a Prayer gaat in één keer de 11 plaatsen omhoog. De snelste daler die is dan in handen van eh, Lady Gaga en Beyoncé. Telefoon eh, die hangt op als het die zakt 10 plaatsen namelijk. En langs genoteerd, eh, net als vorige week alleen nu een week extra. A Cole, The Fight for This Love. Vorige week stond ze nog op nummer 29. Eh, Deze week vinden we er wel iets lager terug. Maar ze staat wel weer 18 weken lang in de lijst van Europa. De eerste nieuwe binnenkomen die vinden we pas op nummer 34. Voordat het zover is krijg je dus van mij eerst nog wat andere platen die we eronder tegenkomen. En helemaal onderaan de lijst vinden we Timbaland, Nelly Furtado en Society.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 tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. Hey, Jake Sean. Jake Sean! Mm, yeah. Ah, this one right here. All 38 van deze week in handen van eh, Jay Sean, Lil Jon en Jean Paul. Do You Remember? 15 weken geleden kwamen die voor het eerst eh, in de lijst van Europa. Deze week zakken ze wel van 34 naar 38. Vorige week op 38, nu op 39. Jason Derulo, What Did You Say? En Timberland hoorde je aan het begin van deze nieuwe Euro Breakdown. The Morning After Dark. De lijst gaat verder op eh, nummer 36. Twaalf weken geleden kwam zij in de lijst. Deze week zak ze wel zes plaatsen. Dit is de single van Mary J. Blige. I Am. Can you have time to yourself? Think of all the love that you get from me, that you can't find nowhere else. When you're far away and I'm not around, and temptation fills your heart. Think of all the ways that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, cause there's nobody. wanna. You can even lijst van Europa binnen. Mary J. Blight En heel langzaamaan is ze ook wel weer eh, aan het wegzakken. Haar single I Am zakt in haar twaalfde week van 30 naar 36. En waarschijnlijk zullen jullie de naam van deze DJ niet snel eh, onthouden en gaan begrijpen. Op nummer 34 komt namelijk nieuw binnen. De Crampon at Sea. Dat is een eh, Servische samenstelling van enkele DJ's uit Belgrado. Dat alles onder leiding van DJ Marco Milicevic. Die eh, remix op dit moment allemaal platen uit de tijd van de oude grammofoonplaat. In 1936 werd Why Do You Do It Right door eh, Peggy Lee en Benny Goodman nog gezongen. Destijds heerlijke muziek om naar te luisteren. En voor velen zal dit plaatje ook nog steeds vaak beluisterd worden. Misschien hoor je hem morgen wel tijdens eh, de Muziek Boulevard in de, de LP-hoek eh, van Albert Jan. Iedere zaterdag tussen 12 en 2 komt hij een keer voorbij. Komt Albert Jan weer met een oude LP van Zolder en dan gaan we weer eens luisteren naar die oude grammofoonmuziek. Terug naar heden, terug naar Cramponacy. En hun single heet Why Don't You?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 weken lang staat ze al in de lijst van Europa. Sheryl Cole, Fight for This Love. Vorige week nog op 29, deze week zak ze wel naar 33. Nou, die doen we in het volgende uur, de enige echte top 40. Ik wou nu gewoon even dit muziekje op de achtergrond hebben. Want ik wou ook nog even vertellen dat de soap rond Sheryl Cole nog steeds niet voorbij is. Daarover straks nog veel meer in het eh, shownieuws. Ze is natuurlijk in eh, scheiding met Ashley Cole, de voetballer van Chelsea. En dat is nog allemaal niet helemaal opgedroogd. ondertussen is het Will I Am die eh, Sheryl Cole weer uitnodigt voor een paasdate. Daarover straks veel meer in het tweede uur tijdens het shownieuws. Eerst naar de laatste nieuw binnenkomen alweer van deze week. Op nummer 32 komen die tegen. De carrière van Shakira die loopt helaas niet meer zo hard als voorheen. En toch zal het niet lang meer duren voordat we Shakira echt terug gaan zien in de top 40. De nieuwe single wordt namelijk Gypsy. Waar we voorheen met de ruige kant van Shakira moesten doen, is dit weer gewoon de Shakira zoals we die van vroeger kennen. En de radio zal eh, ongetwijfeld deze keer weer volledig achter de Whenever, Wherever zangeres gaan staan. Het nummer is erg radiovriendelijk en nog wel hitgevoeliger misschien. Even om tot de rust komen op nummer 32. my heart on the road. Spend the weekend sewing the pieces back on. Friends and doors pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly.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 To whom I may concern, only run with scissors when you want to get hurt. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back life's already bit me.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 won't back down cause life's already fit me. And I won't cry, I'm the young to cry you go with me. Cause I'm a gypsy. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week die is in handen van Shakira. Hera. Gypsy komt binnen op nummer 32. En voordat we zo meteen naar eh, de eerste plaat gaan die een eh, één of meerdere plekken stijgt. Zes in totaal namelijk. Gaan we eerst even... CFM eh, Westkust weerbericht. Kijken naar het Westkust weerbericht. Want vandaag begint heel aardig. Er zijn flinke periodes met zon en het blijft droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en tegen de avond ook de kans op regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt vandaag naar maximaal 12 graden. Vanavond is bewolkt en valt er een paar uur ook wat regen. En komende nacht draait het alleen maar om buien. De zuidelijke wind die waait over land matig aan zeekrachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen overeerst ook weer de bewolking, maar omdat we tussen een eh, tweetal storingen in zitten, blijft het overdag wel enige tijd droog. En met een beetje geluk is er ook nog wat ruimte voor de zon. In de loop van de middag neemt de kans op buien echter wel weer toe en daarbij ook uh, onweerkansen. De wind waait uit zuiden en de temperatuur die stijgt morgen naar een graad of 10 Zaterdagavond en zondagnacht is dan weer wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De zuidelijke wind is aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag, de eerste paasdag, schijnt af en toe de zon, maar is er ook eh, ruimte voor enkele buien. Nog steeds is er dan kans op onweer. Tweede paasdag is wel wat anders. Het zal dan wat droger zijn en ook dan is er meer ruimte voor de zon. van monkeys found down on Broadway. kies helemaal alleen. The Empire State of Mind Part 2. Er was ook een Part 1. Die, was samen met JC. Labor Maar zonder die Jay-Z kan ze het natuurlijk ook erg goed. Op nummer 40, één plek verlies in de 16e week. Timbaland, Nelly Furtado en the Morning After Dark. Jason Derulo, What Did You Say? 16 weken in de lijst, ook één plaatsverlies van 38 naar 39. Jason, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember? 15 weken in de lijst, zak van 34 naar 38. Edward Maya, This Is My Life, staat nu 11 weken in de lijst, van 33 zakken naar 37. Mary J. Blight, I Am, levert 6 plaatsen in in haar 12e week en ze komt op 36. 10 plaatsen verlies voor Lady Gaga Beyoncé Telephone. Van 25 naar 35 en staan 15 weken in de lijst. Premponency, Why Don't You, nieuw binnen op 34. Cheryl Cole, Fight for This Love, 18 weken in de lijst, zakt wel 4 plaatsen naar 33. Shakira, Kipsy, nieuw binnen op 32. En net hoorde je op 31. De eerste die wat plaatsen omhoog gaat, 6 in totaal. Dat alles in de tweede week. Alicia Keys, The Empire State of Mind, part 2. Nummer 30 die slaan we over, dat is Rihanna met Hard. 13 weken in de lijst van 23 zak ze deze week alweer naar nummer 30. De nummer 29, vorige week kwam deze plaat nieuw binnen in de lijst.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 Vorige week stond ze nog op 22, deze week levert ze vier plaatsen in en zakt ze naar 26. Daarvoor de mooie zing van eh, Gabriella Chilmi On A Mission. Drie weken lang alweer in de lijst van 36 omhoog naar 28. En Ina die ook omhoog ging met haar single Love. Vorige week kwam zij binnen in de lijst op 32. Deze week gingen daar eh, drie plaatsen bij en gaat ze dus naar 29. En wij gaan verder met de band eh, die nu voor de derde week alweer in de lijst staat. Vorige week nog nummer 31 stond, deze week omhoog gaat naar nummer 24. Dit hebt over de Duitse band Cascara met hun single Dangerous. Your love hits me like no other. They say I'm a true believer. know, things take it all.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 So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Fear not why, fear not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Fear not die, I'll be alive for a million years. Bye byes are not for legends, I'm forever young. My name shall survive. Through the darkest blocks of a kitchen stoves of a pirate's pots, my name shall be passed down to generations while debating up in barbershops.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 I will never forfeit less than four bars. Guru bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young, I wanna be. live forever, forever, forever young. JC, ja won live forever young. Terwijl zijn single Young Forever deze week op 21. Op nummer 30, 7 plaatsen verlies. 13e week Rihanna met Heart. Ina met Love, twee weken nu in de lijst, gaat van 32 omhoog naar 29. Gabriella Chilimi On A Mission van 36 naar 28. Jamie Column, Don't Stop the Music, ze eh, levert 7 plaatsen in. Staat nu 10 weken in de lijst. Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart. 13 weken in de lijst, zak van 22 naar 26. Timbaland, If We Ever Meet Again. 10 weken in de lijst, zak van 17 naar 25. 24, 7 plaatsen winst in de derde week voor Cascada met Dangerous. Alexander Burke, Bad Boys, die levert een aantal plaatsen in. Vorige week namelijk op 14, deze week op 23. 12 weken in de lijst. Madonna Revolver doet het iets beter. Stond namelijk op 15 vorige week en zak nu maar naar 22. JC Young Forever hoorden we net drie weken dus nu in de lijst. Van 28 omhoog naar nummer 21.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 D66 wil niet alleen bezuinigen, maar ook investeren. Er moet 2,5 miljard euro worden vrijgemaakt voor onderwijs. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Dat geld wordt gestoken in een betere beloning voor leraren. Ook moeten kinderen al naar school als ze 2,5 zijn. Vanochtend werd al bekend dat D66 ook wil bezuinigen. 29 miljard euro in twee kabinetsperiodes. Vooral in de zorg wil de partij snijden. Onder meer door de eigen bijdrage te verhogen tot 400 euro. Er moet een gevarieerder aanbod van supermarkten komen, zeggen onderzoekers van de Universiteit Groningen.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 Er moet een eind komen aan de huis-aan-huis verspreiding van de telefoongids. Daarvoor heeft het PvdA Tweede Kamerlid Van Dam gepleit in Kassa. Hij reageerde op een uit enquête in het VARA-tv-programma. Daaruit blijkt dat 58% van de mensen de gids niet meer in de bus wil ontvangen... omdat ze altijd op internet kijken. Van de ontvangers gooit 32% de gids zelfs meteen bij het oud papier. Van Dam pleit voor een systeem waarbij mensen die de papieren gids willen blijven ontvangen dat moeten aangeven. Nu is het nog andersom en kan je aangeven dat je de gids niet meer wil. Jaarlijks worden in Nederland 7 miljoen telefoongidsen verspreid. Staatssecretaris De Vries van Defensie laat opnieuw onderzoek doen naar de geluidseffecten van een verlenging van de startbaan van het NAVO-vliegveld Geilenkirchen. Uit eerder onderzoek bleek dat verlengen tot minder overlast in Limburg zou leiden en dat het voor Duitsland niets uitmaakte. Maar de Duitse regering bestrijdt dat. Ze wil daarom geen toestemming geven voor verlenging. De Vries blijft bij zijn toezegging aan de Kamer dat hij de geluidsoverlast in Nederland voor eind volgend jaar met 35% zal verminderen. Hij denkt dat die doelstelling ook bereikt kan worden zonder baanverlenging. De Vries denkt dan aan het verplaatsen van NAVO-vluchten naar andere vliegvelden in Europa en meer oefenen met vluchtsimulators. In de Verenigde Staten zijn de eerste iPads in de verkoop gegaan. De nieuwe mini-computers van Apple met een aanraakscherm. Bij een grote Apple-winkel in New York stonden kort voor opening 500 belangstellenden. Ook andere vestigingen hadden zich rijen gevormd, maar de belangstelling was minder dan bij de introductie van de iPhone in 2007. Voor een deel komt dat doordat de iPad ook gereserveerd kon worden. Maar mogelijk speelt ook de kritiek van experts een rol dat het apparaat minder kan dan laptopcomputers. Dan nog het weer. Eerst minder buien, maar vannacht neemt de buienkans weer toe. Morgen bewolkt en nat bij zo'n 11 graden. Maandag meest droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal.